Maar juist bij hen worden bij het normale bevolkingsonderzoek eh, tumoren niet gezien vanwege dat dichte klierweefsel. Ja, en zo'n extra MRI die haalt bijna alle tumoren er alsnog uit. Een maand geleden werd al duidelijk dat het demissionaire kabinet deze extra scan zo snel mogelijk in wilde voeren. Maar dat het in ieder geval jaren ging duren. Nu is de verwachting dus over vijf jaar. In Duitsland is iemand opgepakt voor een dodelijke schietpartij in Rijswijk. Begin mei werd een man van 41 neergeschoten op een vol terras. Hij overleefde dat niet. De politie had drie verdachten op het oog. Eén daarvan is nu dus gepakt in een stadje in de buurt van Keulen. De vermoedelijke schutter is nog altijd spoorloos. China is best goed bezig qua uitstoot van CO2. Die is al anderhalf jaar niet gestegen. Correspondent Gabi Verberg weet waarom. Er wordt veel meer groene stroom opgewekt. China installeerde vorig jaar in 2024 Bijvoorbeeld ruim vijf keer zoveel zonnepanelen en windturbines dan heel Europa bij elkaar. Daarnaast wordt ook het elektrisch rijden hier enorm gestimuleerd. En tot slot, ook een belangrijke, is dat de uitstoot hard daalt in de bouwsector. China heeft nog wel veel werk te doen. Het land is al jaren de grootste vervuiler ter wereld en wil over 35 jaar helemaal niks meer uitstoten. En mensen die vandaag langs de spoedeisende hulp moeten... krijgen een vragenlijst onder hun neus geduwd. Ziekenhuizen in het hele land doen onderzoek naar sigaretten, vapes... en andere dingen met nicotine. Deze man in het LUMC in Leiden wordt ook ondervraagd. Gebruikt u een van deze onderstaande producten? Sigaretten. Sigaretten. En hoeveel sigaretten rookt u gemiddeld per dag? Nou, ik ben een gelegenheidsroker inmiddels. Gelegenheidsroker. Ja, ja. In hoeverre denkt u dat het gebruik van uw nicotinehoudende product, dus de sigaretten, een mogelijke oorzaak is dat u vandaag hier op de spoed hulp ben? Ja, dat weet ik niet. Nee, kan ik niet zeggen. Artsen hebben het idee dat de klachten van veel patiënten te maken hebben met hun rookgedrag. Maar er waren geen cijfers over. Daarom dus nu dit onderzoek. Het weer, vanmiddag steeds meer wolken. Het kan ook gaan regenen. Het is, wel tijd, het is wel zacht voor de tijd van het jaar met 14 tot 17 graden. Maar niet voor lang. Morgen wordt het langzaamaan weer frisser. ZFM Verkeersinformatie. Dit is even de hart van de ANWB.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 Blue Sky, please tell us why. van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vrouwen met zeer dicht borstweefsel worden pas vanaf 2030 uitgenodigd voor een extra MRI-scan. Volgens demissionair staatssecretaris Tiele kan dat niet eerder. Ze noemt dat pijnlijk, dat vrouwen nog zo lang moeten wachten. Jeugdzorg krijgt het steeds drukker met mensen die betrekkelijk lichte problemen hebben, zegt de jeugdautoriteit komen steeds meer mensen bij met problemen als somberheid of stress. Jeugdzorg is voor zware problemen. En komend voorjaar verschijnt een tv-documentaire over Johan Cruijff. Het is dan tien jaar geleden dat hij overleed. De vierdelige serie wordt gemaakt met medewerking van de familie. De eerste twee delen gaan in première in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Het weer, toenemende bewolking en wat regen bij 14 tot 17 graden.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 Yeah. Lonely riverside, wait for me, wait for me. I'll be coming home. ZFM. you Baby girl, you should already know it's H oh, light up the throw. Cause you gon' need help, try to study my bounce flow, flow.